saçınlar olsun Leuk dat je nog luistert naar Radio CFM. Dit is See It, keihard door je eter. Met nou, nog steeds een hele uur lang. DJ JK non-stop in de mix, make some noise! Tot 12 uur is dit See It. Op jouw CFM Zandvoort. vliegt die tijd snel voorbij. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Mijn naam was DJ JK. Samen met DJ Dion Sydney presenteren wij drie uur lang Zie het op Radio CFM Zandvoort. Volgende week vrijdag, de dag. Dan zijn wij helaas aanwezig, maar die week erop knallen we weer keihard verder. Met weer drie nieuwe uurtjes Zie het. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met de rest van de programma's van CFM Zandvoort. Tot ziens. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.